Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Soedanese leger en de RSF-militie zijn het eens geworden over een staakt het vuren van een week. Dat meldt persbureau Reuters op basis van meerdere bronnen bij de twee partijen. De wapenstilstand moet humanitaire hulpverlening mogelijk maken. De gevechtspauze gaat waarschijnlijk binnen twee dagen in. Tot nu toe waren er meerdere korte gevechtsonderbrekingen in Soedan aangekondigd... maar die werden herhaaldelijk geschonden. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat Russische troepen de Oekraïnse stad Bakhmut volledig in handen hebben. Eerder afgelopen dag zei de baas van het Russische huurlingenleger Wagner al dat ze de controle hebben over Bakhmut. Maar Oekraïne zei dat er nog hard wordt gevochten. Bakhmut is al maandenlang een toneel van zware gevechten. Of de stad nu daadwerkelijk in Russische handen is, is lastig te verifiëren. Heracles Almelo heeft besloten om komende middag geen rondrit te maken voor aanvang van de huldiging. Dat heeft de kampioen van de eerste divisie besloten... naar aanleiding van een tragisch ongeluk met een kampioenswagen gistermiddag in Ierseke. Daarbij kwam een meisje van vijf om het leven. In een verklaring zegt Heracles mee te leveren met de nabestaanden... en dat de club het nu niet gepast vindt om hun kampioenschap op een platte kar te vieren. De huldiging zelf in het centrum van Almelo gaat wel door. De Britse schrijver Martin Amis is overleden. Amis schreef in totaal zo'n 15 romans. Hij debuteerde in 1973 met The Rachel Papers... en won daarmee meteen een belangrijke Britse literatuurprijs. Martin Amis stierf in zijn woning in de Amerikaanse staat Florida... aan de gevolgen van slokdarmkanker. Hij was 73 jaar. Het weer vannacht bewolkt met lokaal kans op een bui. Het is 10 tot 13 graden. Komende dag start zonnig. In de middag meer bewolking. En in de avond in het oosten en noorden kans op onweer.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 mighty glad surprise this time, little darling. I'm coming home to stay. Oh, stuck on you. I got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. day. But you will hear me say. can't feel my face no more. I am going out sweat, I swear, baby, you know what I want. I'm married, what I wear, Lamborghini ain't fair. Shiny mom clear, my shoes Saint Laurent.